Hij is een eh, bakje koffie van je. Bakje koffie. Ik heb alleen zo'n zee. Ik heb alleen zo'n zee. is goed. Ja. Uh, geen, eh, geen suiker.

Ah, lekker. Ja.